Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging in Amsterdam dinsdagnacht. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Hij is meerdere keren met de kolf van een wapen op zijn hoofd geslagen. Waarschijnlijk omdat het wapen weigerde. Het slachtoffer werkte in een winkel waar afluisterapparatuur wordt verkocht. Volgens de Telegraaf had hij afluisterapparatuur verkocht aan Astrid Holleder... om gesprekken met haar broer Willem op te nemen. Het OM heeft in hoge beroep 14 jaar cel geëist tegen de verdachte in de zaak Nicole van der Hurk. Volgens justitie heeft Jos de G. zich schuldig gemaakt aan doodslag en verkrachting. De G. werd twee jaar geleden veroordeeld tot vijf jaar cel. Volgens de rechter was niet bewezen dat hij ook verantwoordelijk was voor de dood van Nicole van der Hurk. Zijn meisje was 15 toen ze in 1995 met geweld om het leven werd gebracht. Vanwege een groot onderzoek naar witwassen zijn er vandaag in het hele land invallen gedaan. De FIOD verdenkt vijf mannen en twee vrouwen ervan dat ze zo'n 1,8 miljoen euro hebben witgewassen via financiële constructies in het buitenland. De FIOD kwam ze op het spoor dankzij informatie uit Luxemburg. Het onderzoek houdt ook verband met de Panama Papers, een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over financiële constructies in belastingparadijzen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een man uit Lingewaard ervan dat hij een aanslag wilde plegen op moslims. De man van 43 werd in mei al aangehouden. Hij zit sindsdien vast. Tijdens een huiszoeking troffen agenten een alarmpistool en een groot aantal kogels aan. Bouke Mollema is tweede geworden in de vijfde etappe van de Vuelta. Hij kon toch nog terugkomen nadat hij een lekke band had gehad op 30 kilometer van de finish.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 But now I'm a man. I made 21. I want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I in that rather than Maine, nor be, oh child, why that spell managed boy, but a man, I'm a full grown man, I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me, my mate. I made the move. Come up two hours late. Wasn't that a man? I spelled him Oh, ja, goed op Muddy Waters met de, ja, de wijze jongen, <laughs> de manage boy. Ja, nou ja, goed. Ik krijg al eh, berichtjes van mensen die vertellen wat de blues met hun doet. En eh, ik heb er eens over nagedacht en eh, ik dacht van nou, dat vind ik heel... dat vind ik heel... Um, ja, dat vind ik heel erg, ja. Want als ik er verder over nadenk, dan krijg ik daar weer de blues van. Blues Deluxe. Oh jongens, dan wordt er eventjes <laughs> helemaal warm van. <laughs> Althans, ik wel. En ik weet, eh, ze zitten te barbecuen, weliswaar onder een parasol, maar toch... Een satéetje, ik zou het wel lusten. Ja, lekker hoor. Je luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Bruist, Cut the Blues. Maar dat had je wel gemerkt, denk ik. Nou, ik denk nog wel eens eventjes uh, even een stukje, een stukje dat je zegt van... Ja. Mm-hmm. Voor de insiders, Chris Duarte. niet eh, zo heel vaak, maar... Eh, wij allen eh, zijn kuddedieren, zeg ik altijd maar. Want anders waren er nog zoveel Facebookers. Nou heb je op de Facebook heb je de challenge. De afgelopen week werd die helemaal in het teken gezet van de blues. Dus eigenlijk zit een beetje de krantfinale. Alhoewel, die hele challenge was al een krantfinale, Dus, um, ja, en ehm, nou is het natuurlijk zo dat eh, ja, er komt weer een challenge aan en eh, er worden van alles geroepen. En ja, het nummer eh, heeft al in de uitzending gezeten. <laughs> als je daarna had geluisterd, had je kunnen weten wie het zou zijn. Ja. Wie de volgende challenge is. Niet de Duarte Band, die hoor je alleen bij CFM Zandvoort. Ja, en eigenlijk is twee uur uh, eh, blues gewoon veel te kort. En daar moeten we gewoon een vast item van maken. Want uh, de animo is er. En uh, ja, de mensen die er naar luisteren, die zijn er ook.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 Need a soft voice that talk to me at night. I don't want you to worry. cause I need your love so bad. meer hoef ik dan niet te zeggen. Dit is al heerlijk. Kopje koffie, een theetje erbij. Of een koekje. Ja. Je luistert naar ZFM Zandvoort tot aan de klok van 9 uur. dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Just strange camp people Little red roosters on the prowl If you see my little red rooster Please drive him home If you see my little red rooster Ja, de eh, Stones, de Rolling Stones. Eh, deze periode vond ik eigenlijk, eh, eigenlijk een mooiste. Je hoort er niet zoveel meer van helaas. En ach, misschien in de toekomst, zullen we dan maar zeggen. Ja. Yeah. to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King. En wij zijn er live bij natuurlijk. Vraag niet hoe het kan, het is zo. dacht dat je zegt van nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, hier krijg ik de blues van. En je luistert nog steeds tot aan de klok van 9 uur. Nog eventjes. Bruis de Blues. out of bed. Bones are aching. moet je niks aan doen. Gewoon zitten en luisteren. Dat geldt ook voor eh, de Canadese band. De Pat Travis Band met Stevie. Bluesrock. Ook daar ben ik liefhebber van. Enjoy. Stan, goede reis, jongen. Why can't you settle down? All the fussing and fighting, so much energy. If we could stick a line on you, we could probably light the world. But I guess I was the same once, not too long ago. I'd stay out drinking all night, and I'd get them oh en de verzoekjes die blijven maar gewoon binnenkomen. Jongens, de verzoekenlijst is al zo lang. Ik red dat nooit uh, tussen nu en, uh, en 9 uur. En eigenlijk red ik, het, <laughs> red ik het niet tussen nu en vrijdagmorgen. Dat red ik ook niet. Dus eh, ik gewoon nog even een, een verzoek door. het was ook een specifieke live track, dus ik moest nog zoeken. Zoeken, hoor ik net. Ja, dus, dan komt hij. Good choice. I can hear the couple fighting right next door. Their angry words shine clear through distant walls. Around midnight, I heard them shout, Unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. shout, Who is he? She mumbled low. He said, Baby, don't you lie to me no more. I'm listening through these thin walls in silent shame. As she called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. It's because of me. strong persuader. She was just another notch on my guitar. She's gonna lose a man that really loves her. In the silence, I could hear the breaking heart. 13 minuutjes. En eh, ja, jongens hebben ons veel te horen, veel te draaien. En, ja, en jullie vragen me door. En ik organiseer denk ik maar eens een keer een soort van een pakje Wat dacht je daarvan? Zetten we de bluesboom neer. En dan gewoon iedere minuut een pakje. Hier. Ah. gaat er maar door en ze gaan er maar door. Een nummer van 9 minuut 20. Ja, dat waren als tricks. Ja. Ja, nog 20 minuutjes te gaan en eh, ja, nog 42 verzoekjes. Jongens, ik ga dat niet redden. Maar ik heb er eentje en ja, die moet ik gewoon draaien. Want dan ben ik gewoon verplicht. En eh, ik moet er <laughs> alleen nog even achter zien te komen van... Ja, welke was het ook alweer? Ja. er was er ook eentje die zegt tegen mij... Willem, weet jij nou wel hoe het allemaal begon? Nou ja, daar ging je hiervan. crossroads moet, eh, het verzoekje wat ik nu klaar heb staan, die moet ik gewoon draaien. Want anders dan kan ik net zo goed stoppen met het maken van bluesprogramma's. <laughs> Dacht het niet, nee. Ik, eh, ik wil het nummer, eh, het nummer eigenlijk, um, ja, die wil ik eigenlijk opdragen. Of niet opdraaien. die wil ik eigenlijk draaien voor, ehm, voor degene die dus de laatste challenge heeft gedaan. En dat was dus de Blues Challenge. En nou, kun je vertellen, dat klonk als een klok. En Facebook is nog nooit zo druk geweest. En al die inzendingen, al die plaatsingen. En eh, ja, ik denk, eh, ik denk dat er nog maar eens een keer een, tweede blues challenge moet komen. Maar goed, dat ligt niet aan mij. Dat ligt, eh, dat ligt gewoon aan, aan de leden zelf. Maar goed, dit nummer is dus voor de organisatie van de afgelopen challenge. Petra Heida. Ja, deze was een voor de organisatie van de vorige challenge. Ik gooi nog even de Bonnie Ray tegenaan, jawel. Love me like a man. You know they could never love me when they can't Like a Man. Ik heb het nooit begrepen. Ik zal nog eens luisteren. John Mayer. All Love, John Mayall en de Blues Breakers. Ja, je hoort het allemaal bij ZFM Zandvoort. cut de blues. En ze denken van na 9 uur zijn die blues weer Wel nee, dan begint het pas, hè. Maar nog eventjes. En dan doen we gewoon een deel 2. Wat vinden jullie? Ja, dan gaan we nog eentje er tegenaan gooien van Sonny Boy. Nou, dan moeten we er toch aardig komen, denk ik. you've got it all. And then it disappears so fast. And oh, Ja, en dan is het alweer bijna twee minuten voor negen. Ja, dat gaat snel hè. Eh, 20 uur 58 alweer. Ik wil graag eh, iedereen bedanken voor het eh, inzenden, voor het luisteren vooral. Ook eh, de nieuwe luisteraars. Tot aan Scheveningen toe, tot aan Schiedam toe. Tot aan Heemstede toe. Ja. Hmm. En natuurlijk niet te vergeten Canada, Amerika, Guatemala. Daar hadden ze kunnen luisteren. Hebben ze niet gedaan. Daar krijg je dus ook de blues van. Ik vind het in ieder geval geweldig. Ik vond het leuk om te doen. En eh, nou ja, goed, er komt dus een deel 2. En eh, ook dit jaar nog. Dus eh, wees gerust. Denk er maar vast over na wat je wil. Voor nu zeg ik allemaal een hele fijne avond. En voor iedereen die te bed gaat, wel te rusten. Jij ook Willem, dankjewel. Want half vier morgen rammelt de wekker alweer. Zeg maar zo jongens, nog een week werken en dan, leer ik in mijn body pain de soed op het strand van Curaçao. En, althans, als alles mee zit. Voor nu zeg ik dank, bedag. Nee, <laughs> zeg ik dag en bedankt. <laughs> ik krijg echt de blues, jongens, echt. Nou ja. En uh, Niek, als jij dit hoort, bedtijd. Dag vrienden, het was weer fijn met jullie. Jawel.